Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsers kunnen nog een uur lang naar de stembus. Ze kunnen stemmen voor een nieuw parlement en er wordt ook duidelijk wie Angela Merkel op gaat volgen. De strijd gaat tussen drie partijen en het is behoorlijk spannend, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Omdat het echt nog niet duidelijk is wie er gaat winnen. Eh, de kandidaat van de Sociaaldemocraten, Olaf Scholz, die staat in de peilingen voor. Maar in de laatste weken zijn ook de Christendemocraten weer opgeklommen met hun lijsttrekker Armin Laschet. Zodat het verschil nu zo klein is dat echt niemand durft te voorspellen wie de winnaar wordt. Volgens de laatste opkomstcijfers hadden tot twee uur vanmiddag ruim 36% van de stemgerechtigde Duitsers hun stem uitgebracht. Over een uur sluiten de stemlokalen dus. Daarna komen de eerste exit polls naar buiten. Ook in Wallonië moet je binnenkort op veel plekken je coronabewijs laten zien. Donderdag werd dat bekendgemaakt en sindsdien zijn er 4000 afspraken voor een vaccinatie gemaakt. Vijf keer zoveel als normaal. Nederland doneert 50 zuurstofapparaten aan Suriname. Die kunnen gebruikt worden om mensen met ademhalingsproblemen die herstellen van corona te helpen. De apparaten gaan vandaag nog op het vliegtuig. Eerder gaf Nederland ook al een half miljoen coronavaccins aan Suriname. En de regenboogvlag kan uit in Zwitserland. De meeste Zwitsers lijken het eens met het invoeren van het homohuwelijk. Dat zagen ze ook in deze kroeg. De Zwitsers konden er vandaag over stemmen in een referendum. Uit een exit poll blijkt dat 64% van de kiezers voor is. Ongelofelijke overwinning, zegt deze man. Het is een ongelooflijke sieg. Ik dat voor ganz viele mensen is deze Schritt nach jarenlangem Kampf nach jarenlange discriminering einfach nur überwältigend. Na jaren strijd is dit echt bijzonder, vindt hij. Zwitserland was een van de laatste landen in West-Europa waar homo's en lesbiennes niet met elkaar mochten trouwen. Heb je het weer nog? Vanavond vooral in het zuiden kans op buien. Het koelt vannacht af tot 15 graden. Morgen begint droog, later weer buien. Het wordt ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er wordt dit weekend gewerkt aan de A10 Noord bij de Koentunnel richting Den Haag en Rotterdam. Je hebt daar nu 10 minuten op onthoud. En je doet er een kwartier langer over op de N515 van Zaandijk naar Koog aan de Zaan...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 Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré.